Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt waarschijnlijk weer een pittig dagje voor premier Schoof. Hij moet voor het eerst de plannen van zijn kabinet verdedigen in de Eerste Kamer. Een paar weken geleden deed hij dat al in de Tweede Kamer. Maar hier liggen de verhoudingen helemaal anders, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. En je kunt ook wel zeggen dat de Eerste Kamer steeds politieker is geworden. Eh, ze proberen steeds vaker plannen eh, van de regering tegen te houden... omdat ze ook inhoudelijk niet mee eens zijn. Niet alleen omdat de wetgeving niet zou deugen. En dat gaan we vandaag denk ik ook zien. De regeringspartijen hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer... en zijn dus afhankelijk van oppositiepartijen om hun plannen erdoor te krijgen. Waarschijnlijk zal het vandaag veel gaan over de asiel- en migratieplannen van het kabinet. als je wil controleren of je trein op tijd rijdt... dan kan je de NS-reisplanner even niet gebruiken. Door een storing ligt zowel de app als de site eruit. De reisinformatie op de schermen in de stations klopt wel gewoon... en ook 9292 kan je gebruiken. Starters op de woningmarkt moesten de afgelopen maanden gemiddeld 42.000 euro eigen geld op tafel leggen om een huis te kunnen kopen. Nu.nl schrijft dat daardoor eigenlijk alleen starters met een hoog inkomen kans hebben om een winnend bod te doen. Voor de rest wordt het steeds kanslozer. En na de krompoes en de Dubai-reep is er nu weer een nieuwe snack op de lijst van TikTok Trends. De sushi sandwich. Het lijkt op een gewoon broodje, maar dan met twee plakken gefrituurde rijst. In het midden zit dan een sushi-vulling. Het zou zomaar een hit kunnen worden, zegt Eke Bosman. Ook wel bekend als de snacksper. Heel veel mensen denken ook van als lekker plus lekker heel erg lekker is... dan gaat dat wel werken bij het publiek. Ja, als je dat ziet op internet en je hebt het nog niet geproefd... ja, dan gaat je hoofd denken, dit moet heel erg lekker zijn. Toch is volgens hem niet elk snack-idee een topper? Ik heb ooit een keer een film gezien met disco del En dat is een frikandel met spikkels eroverheen. En dat is in Nijmegen inmiddels een grote hit onder de studenten. Maar ik, eh, ik begrijp dat nog steeds niet. Nou, ook sommige snackbars proberen dus steeds iets nieuws te combineren... in de hoop dat het een hype wordt.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 Tussen Horen Noord en Purmerend Noord heb je een half uur vertraging over 9 kilometer. Door een ongeluk is namelijk de linkerreis ook dicht. De A8 naar Amsterdam tussen Assendelft en knooppunt Koenplein 20 minuten vertraging. En de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette doe je er ook ongeveer 20 minuten langer over.